7 uur. Door met het NOS-journaal. Het personeel van tientallen ziekenhuizen doet vandaag mee aan de grootste staking ooit in de sector. Op veel plekken kunnen patiënten alleen terecht voor spoedeisende hulp. Met de staking willen vakbonden een structurele loonsverhoging van 5% afdwingen. Ziekenhuiswerkgevers zeggen dat ze daarvoor geld nodig hebben van het kabinet... maar minister Bruins wil dat niet geven. Op aandringen van de politievakbonden komt er een onafhankelijk onderzoek... naar misstanden bij de landelijke eenheid van de politie. NRC meldde dat de bestrijding van de georganiseerde misdaad in gevaar komt door een vertrouwenscrisis. zou sprake zijn van machtsmisbruik en vriendjespolitiek bij de eenheid. Welke instantie de misstanden onderzoekt is nog onduidelijk. Het Israëlische leger heeft een groot aantal doelen in Syrië gebombardeerd. Stellingen van een Iraanse brigade zouden doelwit zijn geweest. Er is ook luchtafweergeschut van het leger van Syrië vernietigd. De luchtaanvallen zijn een reactie op vier raketten die gisternacht vanuit Syrië op het noorden van Israël werden afgevuurd. Het is nog onduidelijk wat de identiteit is van de 25 verstekelingen... die gisteren werden ontdekt aan boord van een veerboot van Vlaardingen naar Engeland. De groep zat in een koelcel van een vrachtwagencombinatie. Toen de bemanning dat ontdekte, is het schip teruggekeerd naar Vlaardingen. De verstekelingen hebben medische hulp gehad... en zijn daarna meegenomen door de politie. Het Nederlands helftal heeft de kwalificatiereeks voor het EK afgerond... met een 5-0 overwinning op Estland. Oranje eindigt als tweede in de groep is daarmee rechtstreeks geplaatst. Duitsland won met 6-1 van Noord-Ierland en is groepswinnaar. Het weer op veel plaatsen vriest het licht, ook kan het mistig zijn en zijn soms de wegen glad.